12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Chinese ziekenhuizen zeggen dat ze het aantal gewonden niet meer kunnen tellen... na de serie grote explosies in de Chinese havenstad Xinjiang. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn er zeker zeven doden en honderden gewonden. Ook worden brandweermannen vermist. De ontploffingen deden zich voor in een terminal waar brandbare stoffen worden overgeslagen. Na de explosies brak een grote brand uit. Ook zijn bruggen en metrotunnels in de omgeving ingestort. Er zijn berichten dat er veel slachtoffers zijn onder de hulpdiensten die na de eerste explosie aankwamen. Een groot gebied rondom het industriegebied is afgesloten. Xinjiang is de vierde stad van China. Er wonen ruim 14 miljoen mensen. De man die ervan verdacht wordt dat hij in een IKEA-vestiging in de buurt van Stockholm twee mensen heeft doodgestoken, blijkt een uitgeprocedeerde asielzoeker. Hij zou binnenkort worden uitgezet. De 35-jarige man uit Eritrea is de hoofdverdachte, maar er zit ook nog een andere asielzoeker vast. Bij de steekpartij in de IKEA werden een 55-jarige vrouw en haar zoon gedood. Voor zover bekend kenden de slachtoffers en de verdachten elkaar niet. De politie heeft nog geen idee wat het motief voor de steekpartij was. De werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn gaan gewoon door als installatiebedrijf Imtech failliet gaat. Het werk wordt dan gedaan door Visser en Smitbouw, een dochter van bouwbedrijf Volker Wessels. Imtech werkt al jaren samen met Visser en Smitbouw aan de Noord-Zuidlijn. Beide bedrijven zijn contractueel verplicht het werk voor te zetten als een van de partijen failliet gaat. In de Eredivisie heeft NEC thuis met 1-0 gewonnen van Excelsior. Groningen speelde thuis 1-1 gelijk tegen Twente en ook PEC Wolle tegen Cambuur eindigde in een gelijkspel. Daar werd het 2-2. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog en het koelt af tot zo'n 15 graden.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 Mijn hoofd vol met gedachten ah. De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten De zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen Lieve slapeloze nachten is a ghost town.